geldt een vervoersverbod voor pluimvee en eieren en een ophokplicht. De Amerikaanse politie heeft verdachten op het oog... die vannacht twee agenten in Ferguson hebben neergeschoten. Volgens de chef van het politiekorps zijn de agenten niet ernstig gewond. Gisteren stapte de politiechef van Ferguson op... vanwege een kritisch rapport over racisme in het politiekorps. Veel mensen gingen de straat op omdat ze dat niet genoeg vinden. In Rijswijk zijn vanmiddag 16 woningen ontruimd nadat een verwarde man een politiebureau in Ridderkerk binnenliep met een vuurwapen en een handgranaat op zak. Hij vertelde agenten dat er chemicaliën lagen in zijn huis in Rijswijk. In het huis werd een zelfgemaakt explosief gevonden. In het huizenblok wonen mensen die begeleid wonen. De Britse fantasy schrijver Terry Pratchett is overleden. Hij schreef meer dan 70 boeken en verkocht wereldwijd ruim 65 miljoen exemplaren. Pratchett was vooral bekend van zijn Discworld of schijfwereldromans over een magische platte wereld. Hij werd geroemd om zijn humor en stopte veel maatschappijkritiek in zijn werk. Terry Pratchett was 66 jaar. Het aantal clubs in het betaald voetbal dat in financiële problemen verkeert is in een jaar tijd bijna verdubbeld. De KNVB heeft 12 clubs ingedeeld in de zwaarste categorie, zeven meer dan vorig jaar. FC Twente kreeg vorige week in de competitie drie punten aftrek omdat de club zijn financiën nog steeds niet op orde heeft. Het weer volop zon en zacht. Vanavond en vannacht blijft het helder en zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. De oostenwind neemt toe en het wordt 6 tot 9 graden. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Gooimeer en knooppunt Diemen 6 kilometer. A2 Amsterdam Utrecht tussen knooppunt Amstel en Apkoude 5 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar maar twee rijstroken beschikbaar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Geldermalsen 5 kilometer. De A4 Hoogvliet Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 6 op de A9 Alkmaar-Diemen tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Duivendrecht en knooppunt Nieuwmeer 6 kilometer. Ook op de A10 bij het knooppunt Amstel 6 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar staat het vast tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in totaal 7 kilometer. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasluis en over 10 kilometer door een ongeluk.